Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. CDA-leider Sibrand Buma heeft in het tv-programma Buitenhof gepleit voor een nieuwe status voor vluchtelingen. De ontheemden-status. Die tijdelijke status zou vluchtelingen duidelijk moeten maken dat ze na afloop van het conflict in hun land weer teruggaan. Buma zei dat Nederland niet kan beloven dat iedereen met een vluchtelingenstatus voor de rest van zijn leven kan blijven. De DDR was volgens de Duitse bondskanselier Merkel een onrechtsstaat, zei ze bij de herdenking van de val van de Berlijnse muur vandaag precies 25 jaar geleden. Merkel, die opgroeide in de DDR, zei dat de val van de muur niet uit het niets kwam. De hereniging van Oost- en West-Duitsland werd volgens haar mede mogelijk gemaakt door democratiseringsbewegingen in andere Europese landen. In Duitsland wordt vandaag tot diep in de nacht feest gevierd. In de Oost-Oekraïnse stad Donetsk zijn vannacht zware bombardementen geweest. Ze gaan om de zwaarste aanvallen van de afgelopen weken. Volgens een BBC-verslaggever die in de stad is... bestookten de pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger elkaar. Over schade of slachtoffers is niets bekend. Gisteren werden bij Donetsk meer dan 40 trucks en tanks gezien... die vermoedelijk bedoeld zijn om de separatisten te steunen. In Oman wordt topoverleg gevoerd over het nucleaire programma van Iran... Er wordt gepraat door de Iraanse minister Zarif, de Amerikaanse minister Kerry en oud-EU-buitenlandschef Ashton. Iran was begonnen met het verrijken van uranium, naar eigen zeggen, voor de energievoorziening. Gevreesd wordt dat het land kernwapens wil maken. De onderhandelaars hebben nog twee weken de tijd om het eens te worden. Daarna is een deadline verstreken die ze zichzelf hebben opgelegd.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 If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the water. didn't understand you were waiting as I dove into the water. as a broken man, but I found my really matters. She completes me, sigh, she reads me right around home.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 other side control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again side other side I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that he's the.